Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse variant van het coronavirus gaat waarschijnlijk al rond bij meer Nederlanders. Tot nu toe was de besmettelijke versie van corona vastgesteld bij twee mensen in Amsterdam. Deze virusvariant werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk, maar daar zijn die twee Nederlanders helemaal niet geweest, zegt mijn collega Mitchell van der Klundert. De GGD heeft bij de twee personen wel een contactonderzoek gedaan, maar geen enkele link kunnen vinden met het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben wel gevonden dat de personen niet hebben gereisd in een besmettelijke periode en los van elkaar besmet zijn geraakt. Dus denkt het RIVM dat meer Nederlanders deze versie van corona inmiddels hebben. Die is waarschijnlijk niet gevaarlijker, maar wel besmettelijker. En meer nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Er komt misschien eindelijk duidelijkheid over hoe het verder moet met de handel nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU is. Het zou kunnen dat premier Johnson vanavond een persconferentie geeft. Er gaan geruchten dat er dan een Brexit-deal zou zijn. Bij Texel is een verdwaalde maanvis gevangen. De tropische vis zwom gisteren door de haven en is naar zeehondencentrum Ecomare gebracht. Volgens een ecoloog was de vis te laat begonnen met terugzwemmen naar het zuiden en had hij het heel koud. Het centrum moet nog besluiten of de vis blijft tot het water warm wordt of dat hij naar Portugal gebracht wordt. Geen wattenstaaf meer in je neus om te checken of je corona hebt, maar even keihard schreeuwen of zingen. Peter ontwierp de Cuba-tester, oftewel de schreeuwcabine. Mensen gaan er dan in staan, ik doe de deur dicht en als de lampen uitgaan, moeten ze 10 tot 12 seconden even schreeuwen of zingen en dan doe ik de lampen weer aan. En dan is de test al klaar. Maar de schilcabine werkt net even anders dan een gewone coronatest. PCR-test die test of iemand het coronavirus heeft. En de Cuba-testen die test of iemand besmettelijk is. En eigenlijk heel groot verschil. Als je besmettelijk bent, heb je het coronavirus. Maar als je het coronavirus hebt, wil nog niet zeggen dat je besmettelijk bent. De schreeuwcabine zit nog in de testfase, maar als het aan Peter ligt, staat zijn apparaat binnenkort op alle grote evenementen. Het weer nog bewolkt en best wat regen vanavond. 7 tot 14 graden is het. Morgen weer regen, maar ook, ook af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 We always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. all the time. I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine. Like the moon and the stars, it will last till the stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. this I promise you.